Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer mensen kunnen niet rondkomen. Geldadviseurs van het Nibud maken zich zorgen. Tot nu toe kwamen vooral mensen met een laag inkomen in de problemen door de inflatie. Maar ze krijgen nu ook steeds meer belletjes van mensen met een middeninkomen. En die vragen ook eh, aan ons, ja, als je een heel laag inkomen hebt, dan krijg je 800 euro voor de gemeente. Wij zijn ook aan het puzzelen, waar zouden wij hulp kunnen krijgen? Ja, dan begint het toch zelf kijken waar je kunt besparen. En als dat niet lukt, echt aan de bel trekken. Want kleine schulden zijn vaak nog op te lossen. Als ze opstapelen wordt het een groot probleem. Ze hopen dat het kabinet gauw met een oplossing komt en meer doet om deze mensen te helpen. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft stapels met dreigberichten gekregen. Het heeft te maken met een eventueel kampioenschap van Ajax. Veel fans willen dat het in de stad wordt gevierd op het Museumplein. Maar Halsema heeft het verplaatst naar het stadion. Ja, dat vind ik wel een lastig hoor. Ik bedoel, eh, het is toch wel weer tijd om eh, een feestje te vieren hier in Amsterdam. Ja, dat het nu niet kan is gewoon heel erg jammer. Nu we eigenlijk gewoon een beetje bevrijd zijn. Ik dacht dat het, ja, misschien kon het wel, we waren zelfs aan het plannen om volgende week donderdag nog te we gaan. We wilden gaan, maar Helaas is er niet van gekomen, dus eh, naar de arena gaan. Hè? Ja, de burgemeester zegt dat het echt niet anders kan. Er is een tekort aan beveiligers. Om de boel veilig te laten verlopen is een eventueel huldigingsfeestje morgenavond... meteen na de wedstrijd in de arena. In de Oekraïnse stad Odessa is vannacht weer geschoten. Er is één iemand omgekomen, vijf anderen raakten gewond. De stad werd geraakt door kogels en raketten. Volgens Oekraïne zijn veel gebouwen verwoest na een dagenlange klopjacht in Amerika zijn een gevangene en zijn bewaker weer gevonden. De twee ontsnapten anderhalve week geleden nadat hij haar hielp weg te komen. Ze zijn teruggevonden een paar staten verderop. Breaking news alert. That breaking news escaped inmate Casey White and former correctional officer Vicky White. They have been captured. They were found near the airport in Evansville, Indiana. De bewaker heeft zichzelf tijdens de arrestatie neergeschoten en is in het ziekenhuis overleden. De gevangene zit weer vast. En het weer nog. Het wordt een grijze dag vandaag. Wel bijna overal droog en alles behalve fris. Aan de kust een graad of 20. Landinwaarts kan het wel 27 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Een file op de A7, Hoorn richting Zaandam... tussen Hoorn en Purmerend, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 Second to none, you defeat the favorite woman Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand hoog, maar steeg iets minder sterk dan een maand eerder. Volgens het CBS waren Nederlanders vorige maand 9,6 duurder uit dan een jaar eerder. Vooral eten werd flink duurder. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat ze is bedolven onder bedreigingen... nadat de gemeente bekend had gemaakt dat een eventuele huldiging van Ajax... in het stadion en niet in de stad plaats zal hebben. Op Instagram vraagt ze supporters zich in te houden... en de stad en de club niet te beschadigen. Een Kamermeerderheid steunt het kabinetsvoorstel om de maximale celstraf voor doodslag te verhogen van 15 naar 25 jaar. Het kabinet wil het gat verkleinen tussen de straffen voor doodslag en moord. Het weer bewolkt, af en toe zon. Het wordt 22 tot 27 graden. took me over to your house to meet your family. Introduced me to them, saying that you'd marry me. Then you'd look me in the eye and say it's just a joke. Then you'd kiss me and I smiled. Did you even know? When you'd say that kind of thing, I'd be excited. Got me hoping maybe one day you would meet it. Always thought I'd only make a fool of someone else. Now you've only gone and made me make one of myself. excuse for big apologies. I guess I should have been more conscious how you spoke to me. Cause when we fight, you give me space and I communicate. And for a while, I thought that's what I should appreciate. Maybe I was holding on to what I thought you were. But when you think too hard, eventually it starts to hurt. The version of you in my head now I know wasn't true. Young people fall for the wrong people. Guess my one was you. I was getting any flight so we could make it work You'd ignore me, could've told me you were seeing her Kinda hate myself for justifying your mistakes Took a minute but I had to learn the hard way Who are you to tell me I can't be heartbroken? Babe, you had the chance, the door for you was open If it's what you need to tell yourself to sleep at night Pretend I haven't found a man who finally treats me right I guess the flowers aren't just used for big apologies.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 Zandvoort en The kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook. And she's fat free, fat free, fat free, fat free. private school. She speaks perfect. on. We just wanna have some fun. Got the queen of soul created.